Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nederland zijn tot nu toe bijna 347.000 prikken tegen het coronavirus gezet. Het cijfer is veel hoger dan dat van gisteren. Toen waren het er nog 226.000. De grote stijging komt door een nieuwe manier van berekenen. Het duurt vaak even voordat huisartsen, ziekenhuizen en instellingen... hun vaccinaties hebben gemeld bij de GGD. Daardoor leek het totaal aantal lager dan het in werkelijkheid is. Het RIVM heeft nu een correctie toegepast. Een schatting op basis van de geleverde dosis vaccin. Door die correctie nam het vaccinatiecijfer in één dag toe met ruim 120.000. De politie heeft in het centrum van Maastricht een groep van 30 tot 40 mensen bekeurd. Ze liepen door de stad en hielden zich niet aan de coronaregels. Rond half zeven greep de politie in. Het is niet duidelijk of er sprake was van een betoging tegen het coronabeleid. Volgens de politie krijgen ze een bekeuring, onder andere voor het overtreden van de maximale groepsgrootte. AstraZeneca gaat in het eerste kwartaal 40 miljoen doses van zijn coronavaccin leveren aan de Europese Unie, zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Het zijn er 9 miljoen meer dan vorige week de verwachting was. De leveringen beginnen volgens von der Leyen ook een week eerder dan gepland. De EU en AstraZeneca lagen met elkaar overhoop... omdat de farmaceut veel minder vaccins bleek te kunnen leveren dan was beloofd. Ajax is de grote winnaar geworden van de zogenoemde Super Sunday in de eredivisie. De Amsterdammers wonnen in Alkmaar met 3-0 van AZ... terwijl concurrent PSV in Rotterdam met 3-1 verloor van Feyenoord. Daardoor heeft Ajax nu een voorsprong van 7 punten op PSV... dat nog altijd tweede is. De andere uitslagen van vandaag... ADO Den Haag-Sparta 1-1, FC twente Herenveen 0-0... en Willem II tegen Emmen 2-0. Het weer. Vanuit het zuiden neemt vanavond en vannacht de kans op neerslag toe. In het zuiden gaat het om regen. Boven de grote rivieren kan natte sneeuw of ijzel vallen met plaatselijk gladheid. Minima tussen plus 2 in het zuiden en min 4 in het noordoosten. Morgen veel bewolking en 0 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schoorl en Bergen staat 3 kilometer. En 201 Hilversum uit Hoorn bij Vinkenveen 2 kilometer. En op de N206 Heemstede Zoetermeer staat 3 kilometer file bij de aansluiting met de A44.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 tell you that I love you Forever you'll be mine A love that's filled with understanding It will stand the test of time this I promise you. waste of time if I tell you that I love you. Forever to be true, we'll always be together.